uur. Marnik Zampersen eh, met het NOS-journaal. De Algerijnse president Bouteflika is na weken van protesten opgestapt. De 82-jarige Bouteflika nam zijn besluit nadat de legerleiding hem had opgeroepen per direct af te treden. Daarmee komt na 20 jaar een eind aan zijn presidentschap. Bouteflika kampt al jaren met fysieke problemen en aan beroerte. Volgens legerleider Sala wordt de president sindsdien omringd door een bende die namens hem regeert. De protesten ontstonden nadat duidelijk werd dat Bouteflika opnieuw wilde meedoen aan de presidentsverkiezingen. De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn accepteert de uitnodiging van premier May... om te overleggen over de brexit-afspraken. Premier May zei eerder vanavond samen met Corbyn te willen zoeken... naar een meerderheid in het lagerhuis voor de brexit. Corbyn wil een zachte brexit... waarbij het Verenigd Koninkrijk in de douane-Unie blijft... Brexiteer Boris Johnson noemt meest toenadering tot Labour teleurstellend. Volgende week woensdag is er een EU-top over de brexit. Een bedrijf uit het Limburgse Nederweert gaat de VS helpen bij de bouw van de muur met Mexico. Het bedrijf The Next Crowd heeft de Amerikaanse aanbestedingsprocedure voor een vacaturesite gewonnen... en gaat helpen bij het werven van mensen die de muur gaan bouwen... Het Limburgse bedrijf zegt dat er morele twijfels waren... maar dat het de klus ook ziet als een kans om zich op de kaart te zetten. Doel is om binnen korte tijd enkele honderden arbeidskrachten te recruteren. Hoeveel geld de opdracht voor het bedrijf oplevert, wil het bedrijf niet zeggen. En dan voetbal. In de eredivisie waren er vanavond drie wedstrijden. AZ liet in de strijd om de derde plaats punten liggen in Arnhem. De ploeg speelde met twee tegelijk tegen Vitesse. Willem II won in Almelo met 4-3 van Heracles... en FC Groningen won thuis met 1-0 van de Graafschap. Het weer. Vannacht opklaringen. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Morgen is het wisselend bewolkt... met vooral in het zuiden kans op buien, mogelijk met onweer. Bij weinig wind wordt het morgen 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe lief.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 hopelessly, hopelessly blind. Nothing I couldn't say, nothing why. was here, and I took it for granted. I was. ritme van de lente.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 ZFM. I bought a crib, just falls, the closet, both his and hers.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 eens komen 很冷。 cheguei